Jeroen van met dat CNRS Journaal. Boeddhistische monniken en leraars. Dat zou bij volgelingen jarenlang bekend zijn geweest, maar zes wegen tot nu toe. Mensen in de regio's Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Flevoland... die zich bij Amber Alert hebben geregistreerd... kregen vanmiddag een sms van de politie over de vermiste Marilyn van der Wolf. Die regio's zijn gekozen omdat het meisje zich daar waarschijnlijk bevindt. De 14-jarige Marilyn uit Hardingsveld Giesendam kwam vrijdag niet thuis uit school. Het is de eerste keer dat de politie lokaal samenwerkt met Amber Alert in een sms-actie. Het landelijke Amber Alert wordt alleen ingezet als er directe vrees is voor het leven van een minderjarige. In Brussel is de aanslag op het Joods Museum herdacht. Bij die terroristische aanslag, vandaag precies een jaar geleden, werden vier mensen gedood. De herdenking werd door zo'n 500 mensen bijgewoond. Tijdens de bijeenkomst voor de ingang van het museum werd een minuut stilte gehouden. En ook werden er kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis van de vier slachtoffers. Daphne Schippers heeft in Hengelo het hoogtepunt van de FBK Games voor rekening genomen. De Europese kampioenen liep op de 100 meter haar eigen Nederlands record uit te boeken met een tijd van 10 seconden en 94 honderdste. Het is de eerste keer dat een Nederlandse onder de 11 seconden loopt. Feyenoord speelt volgend seizoen geen Europees voetbal. Heerenveen hield de Rotterdammers in de Kuip na verlenging op 2-2... en haalde daardoor de finale van de play-offs om Europees voetbal. Donderdag wonnen de Friese in het eigen Apelenstra-stadion met 1-0. Het weer vanuit het westen neemt de bevolking toe, lager, later gevolgd door regen.